Het vuur zou dus door iets anders moeten zijn ontstaan, mogelijk door wapens die in de buurt lagen. Intussen breidt Israël de aanvallen op Rafa uit. Er zijn ook tanks gezien in het centrum van de stad. En de timing is opvallend, zegt correspondent Nasra Habiballah. Nou ja, na de aanval op de tentenkamp, wat toch wel veel los heeft gemaakt... zou je misschien niet helemaal verwachten dat Israël vandaag al meteen, dat offensief nog verder uitbreidt. Maar ja, toch eh, eh, zet Israël meteen vandaag de volgende stap. Gaan ze dus toch het centrum in en trekken ze zich wat dat betreft ja, vrij weinig aan van wat de rest van de wereld daarvan denkt. Vanmiddag zijn bij een nieuwe luchtaanval op een tentenkamp ten westen van Rafa opnieuw doden gevallen. De aanval van vanmiddag zou zijn gepleegd in een humanitaire zone waar Palestijnen door Israël naartoe zijn gestuurd. De beachclub in Mallorca had geen vergunning voor het dakterras dat vorige week instortte. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De strandtent had alleen een vergunning voor de bar en het restaurant. Op het moment van instorten waren er volgens de brandweer 21 mensen op het dakterras. Het ongeluk gebeurde mogelijk doordat de gasten die avond niet gelijk over het terras waren verdeeld. En een spannende voetbalavond voor de boeg in Breda. De clubs NAC en Excelsior strijden daar vanavond voor een plekje in de eredivisie. NAC Breda speelt nu een niveautje lager en hoopt natuurlijk op promotie. Deze supporter van NAC heeft er in ieder geval zin in. Het is al de vierde keer dat ik tegen mijn vrouw had gezegd van... Uh, het, is, het, is, de laatste thuiswedstrijd. En ze zegt nou ik geloof jou niet meer, want dat eh, roep je al vier weken. En dat is toch prachtig man, dat we nou in die play-offs eh, mee mogen doen. Hè? Ja, en dan hopen dat we nou uiteindelijk promoveren. Zondagavond weten we pas echt welke ploeg volgend seizoen in de eredivisie speelt, dan wordt de beslissende wedstrijd gespeeld. Het weer dan nog. Vanavond trekken er overal buien over. Morgen begint ook flink regenachtig. Daarna wordt het gelukkig droger en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor knoop het Raasdorp een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Diemen. vooraf het AMC 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam, Bos en Lommer en Knoop het Amstel een kwartier vertraging.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 People who are born in May, I've heard tell, should always try to search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you. need the folks born in July and the folks born in July like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore thanking every star in the heavens for the people hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Auko Beuving. Nou, fijn dat je luistert op deze zondag 26 mei. Eh, ja, wat staat er op de rol? Ik denk dat ik eh, fijne muziek heb uitgezocht. Eh, we gaan een beetje stilstaan bij de burleske muziekstijl in de jazz. burlesque is natuurlijk een beetje de kunst van het verleiden, dansen en sensuele muziek. Daar heb ik een aantal voorbeelden van uit de jazz... Eh, ik heb natuurlijk ook eh, veel nieuw werk. Chantal Akda, ik zie Ron van Leeuwen staan, Andrea Motis, Timo Nisterok, Marjorie Barnes, The Fried Seven. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. En natuurlijk ook oude bekenden, Joe Henderson, Angelo Verploegen, Mina, The Preacher Man. Nou, het belooft allemaal goed te komen. Het belooft een mooie uitzending te worden. Nogmaals, fijn dat je luistert. En ik even kijken wat ik op twee gezet heb. Even op mijn lijstje kijken. En dat is, oh ja, een hele bekende. Angelo verploegen. Moment. Dus even kijken waar die staat. Hier komt hij. Dancing in the Dark, Angelo Verploegen. Fijne cd van Angelo Verploeger. Die speelt natuurlijk de Vlugelhoorn. Ed Vroef, gitaar. En Erik van der Westen op de contrabas. Dit zijn eigenlijk eh, opnamen uit eh, de, de Bethlehemkerk in Amsterdam in 2021. En deze prachtige cd, When the Night Falls, eh, is uitgekomen in maart 2022. Dus nog niet eens zo heel oud. ja, wat nog nieuwer is, is de muziek van Chantal Acta een Nederlands-Belgische... ik geloof dat ze in Nederland geboren is... maar volgens mij al heel lang in België woont... heeft onlangs een cd uitgebracht. Uh, moet ik even kijken hoe die cd heet. Chantal Okda. Uh, eh, eh, Silently Held. en dat is een mooie cd geworden. En daar, staat onder andere dit nummer op, The Barn. ze wordt ook vergezeld van niet de minste gitarist. Ik zie op het lijstje staan Bill Frissel. ja, die kennen we natuurlijk wel allemaal als gitarist en eh, volgens mij is het haar eigen band waarmee ze verder speelt. Chantal Akda. En eh, eens even kijken hoe dat ook alweer heet. De, de Barn. living in mud, but stay. care Chantal Akda, Silent die Held, cd'tje 2024, onlangs uitgekomen. Eh, ja, wat wat ouder is, is een eh, cd van eh, Joe Henderson, de bekende saxofonist. En die heeft ooit een, cd gemaakt, Power to the People. er staat een mooi nummertje op. Joe Henderson, Lazy Afternoon. En deze cd, ja, 1969. Komt-ie. Joe Henderson, Lazy Afternoon. Als je denkt, wat eh, klonk die bas lekker? Nou, dat was Ron Carter. Eh, ik zie de piano Herbie Hancock. Eh, en natuurlijk Joe Henderson zelf op de sax. leuke, mooie cd ook. Tijd voor iets anders. Ik ben nog wel een liefhebber van een Italiaanse zangeres. En haar naam is Mina. En ik zag dat hij in 2022 de songboek van de Beatles had uitgebracht in haar hele leven heeft zij natuurlijk verschillende nummers van de Beatles gezongen. En die waren nu allemaal op één cd'tje gezet. En uh, Mina is een bijzondere figuur. Eh, eh, ja, ik denk in de vijftiger jaren werd ze ook uitgenodigd om naar Amerika te komen met Frank Sinatra te zingen en alles. ze kan ook goed jazz zingen en dat deed ze toch niet omdat ze gewoon volgens mij vliegangst had en gewoon in Italië is gebleven. Op hoge leeftijd inmiddels, volgens mij is ze in de tachtig denk ik, en eh, ja, dit, heeft daarna, dit was uit 2022, de Beatles CD uitgebracht. En daarna heeft volgens mij nog een CD uitgebracht. Maar de Beatles CD vind ik wel leuk. En ik heb gekozen voor het nummertje van Mina. With a little help for my friends. I got Eh, Mina met een, eh, de, eh, van de CD The Beatles Songbook... With a Little Help from My Friends. En daar kom ik bij een, ja, een bijzonder project. Dat is van Ron van Leeuwen. En Ron van Leeuwen is eigenlijk een architect, maar die is ook componist. En ja, volgens hem zijn muziek, architectuur en stedenbouw hebben veel met elkaar gemeen, zegt, zegt hij. denk bijvoorbeeld aan de termen als harmonie, vorm, variaties, balans, ritme, motief. Eh, ja, en de, die arch, de, zijn cd heet Architoon. En dat gaat eigenlijk allemaal over eh, eh, ja, iconische gebouwen... zoals de Notre Dame, piramide van Cheops, Empire State Building. En daar staan een heleboel gebouwen op deze cd gezet. Het is eigenlijk een mix van jazz, big band, burlesque, ballroom... bolero, Latin pop, hip-hop. Van alles zit er in deze muziek verwerkt het is een mooie, eh, ja, het is een mooie cd geworden. En ik was echt onder de indruk toen ik dit eh, document, zou ik bijna zeggen, ging beluisteren. En ik heb gekozen voor een gebouw wat we in Nederland allemaal wel kennen. En dat is het Vredespaleis. Vredespaleis eh, Ron van Leeuwen. hier komt hij. Je luisterde naar eh, Ron van Leeuwen, eh, de, de, componist... uitgevoerd door het eh, Paradox Jazz Orchestra. Architoons heet het. En het is echt een prachtige cd. En alle gebouwen zijn eigenlijk heel mooi om te beluisteren. Dus ja, ik, oh, cd is denk ik dit jaar uitgekomen februari, maart denk ik zo'n beetje. Zeer de moeite waard. Architoons. En Andrea, deze. mooie klanken van Andrea Motis. Eh, en, eh, die komt uit de Sint-André eh, Jazzband. En ja, ze is volgens mij trompetist en zangeres. En dit is van haar nieuwste cv, februari 2024. Someone to Watch Over Me, bekend nummertje uit de jazz. Maak nu het overstapje naar de burlesque jazz... En dat, ik kwam eigenlijk op het idee dat ik eh, van Alan Broadbent een uh, cd'tje in mijn handen had. En eh, die cd, dan moet ik even kijken hoe die ook weer heette. Die heette Burlesque, cd 2021. Daar stond allemaal burlesque muziek op. Nou, burlesque moet je denken aan een beetje rokerige nachtclubs, cafés, kroegen... waar wat muziek gemaakt wordt, schaars geklede dames... En dat ziet er fantastisch uit. Het is, je hebt ook nog vaudeville. Dat is meer met sketches en alles. Maar burlesque is wel grappig. En toen ontdekte ik dat er eigenlijk in de jazz heel veel eh, eh, burlesque en jazz uh, cd's gemaakt zijn. Dat is wel grappig. Ik begin met uh, Alan Broadbent, bekende gitarist, pianist en ja, componist. Showtime. gitarist en pianist en producent. Ja, van alles doet hij. Eh, en dit allemaal uit van zijn cd Burlesque. En eh, ja, het volgende nummer is een instrumentaal nummer... gecomponeerd door David Ross, is getiteld Stripper. 1958 opgenomen, vier jaar later uitgebracht. En het getuigt van jazz-invloed en, eh, en ook een beetje... Ja, je hoort de trombones En het is ook een beetje de muziek die het gevoel geeft... Dat om striptease-artiesten te begeleiden. David Ross, de stripper. Dit nummer heeft overigens in de Billboard Top 100 op 1 gestaan in 1962 in Amerika. Luister echt. bijzondere klanken. En dan moet je je voorstellen dat je in een nachtclub zit, zo s'avonds laat. En dan komt er een, zangeres op het podium staan. Haar naam is eh, Julie London en die zingt Bye Bye Blackbird. Pack up all my I go singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye goodbye, laughter. No one here can love or understand me. Oh, what odd luck stories they all hand me. make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. my bed dat is natuurlijk Julie London. En dan kom ik terecht bij Nori Paramore, een Engelsman. Een soort, eh, ik zou bijna zeggen, Dolph van de Linde. Type, zou ik zeggen, heel veel orkesten geleid, producer geweest. En dit is zijn uitvoering van de eh, Harlem Nocturne. eigenlijk eh, heel bekend is... die wordt ook gerekend tot de burlesque in jazz.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 Burringy, burringy, burringy, He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Whoa. was natuurlijk Cap Calloway, ook nog bekend uit de film The Blues Brothers natuurlijk. Het was wel een iets andere uitvoering. Eh, eh, Sarah Vaughan en eh, Clark Terry hebben ook een nummertje gemaakt. De Scat Blues, dat past ook keurig in het rijtje van de burlesque in jazz. Tap a loop on the house. He was on the loop on the lounge level. He do what he was the bullshit about. People do fancy me. no, no, no. I can't, I can't, I can't, I can't. I don't wish you No, no, no, no, no. Oh, yes, yes. yeah, yeah! yeah! Seraphon en Clark Terry in uh, Scat Blues. Eh, mooi nummertje. Chip hebt geluisterd naar ZFM uh, eh, Jazz. Eerste uur samenstelling, presentatie Alco Beuving. En we gaan natuurlijk na de klok van 11 gewoon rustig door... met het draaien van hele fijne muziek. Onder andere zie ik staan Rijn de Graaf. Wie heb ik nog meer staan? De Preacherman, Timo Nisterok... de Melbourne Ska Orchestra, Majorie Barnes... Eh, nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, we gaan eruit met een bekend nummertje. Volgens mij is het eh, eh, muziek, Music for Striptease, maar ik ken het als St.